uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt nog steeds gezocht naar twee personen die vanochtend vermist raakten... nadat een snelboot en een watertaxi tegen elkaar botsten. Een van de twee zou een jongen van 12 zijn. Verslaggever Roel Pauw was net bij de persconferentie. De zoekactie is wel afgeschaald. Op zee wordt er eigenlijk niet meer gezocht... omdat dat, eh, zo simpel is het, geen zin meer heeft. Door de sterke stroming in de Waddenzee kunnen de lichamen... want daar spreken we over, eh, men gaat niet meer uit van overlevenden... kunnen die lichamen overal naartoe gedreven zijn. Twee mensen kwamen bij de botsing om. De overige passagiers en de kapitein zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de botsing kon gebeuren is niet bekend. Meerdere mensen in Houten onder Utrecht zijn besmet geraakt met de bacterie Legionella. In zeldzame gevallen kan je er longontsteking van krijgen, maar meestal blijft het bij een griepje of zit je de hele dag op de wc. De GGD in Houten zegt dat ze nu zo'n twee besmettingen per week binnenkrijgen. Normaal zijn er dat maar drie per jaar. De bacterie groeit in water en is gevonden in de rioolwaterzuivering van Houten. Of de besmettingen eh, ook echt daar vandaan komen moet nog verder worden onderzocht. Over een paar dagen is het Diwali, een van de belangrijkste feesten in het hindoeïsme. Hindoes uit de hele wereld vieren de overwinning van het goede op het kwade. Het feest komt uit India, maar het wordt ook in Nederland gevierd, omdat het maandag herfst kerstvakantie is, vieren ze het op een school in Den Haag nu al. Eh, Lakshmi, dat is de godin die wordt vereerd vooral. En de, eh, de puja, dat is dus een ceremonie, een hindoe ceremonie. Die wordt dan altijd gedaan. Die wordt vereerd met Diwali. Nou, Laksh betekent doel en Mi eh, gezamenlijk. Dus gezamenlijke doelen. En dat is eigenlijk dat licht vinden in jezelf. En dat ook uitstralen en lichtjes zijn voor anderen. Het weer droog en best warm, 17 tot 20 graden. Morgen ongeveer hetzelfde en een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland staan nu 11 files. De meeste leveren niet meer dan 5 eh, à 10 minuten vertraging op. Zo staat op eh, de A6 richting Lelystad tussen knooppunt Almere en Lelystad 5 kilometer.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 die worden vermist sinds de aanvaring voor de kust van het Waddeneiland vanochtend vroeg. De uitbraak van apenpokken in Nederland is vrijwel voorbij. Daarom stopt het RIVM binnenkort met de vaccinatiecampagne. Na een piek in de zomer is het aantal besmettingen met apenpokken afgenomen tot maar een paar per week. En de interim-topman van Schiphol wordt voormalig Eneco-baas Ruud Zondag. Hij neemt tijdelijk het roer over van Nick Benschop... die onlangs moest vertrekken vanwege de chaos op de luchthaven. Het weer, de buien verdwijnen langzaam. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog.